Een voorspoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De politie doet bij station Oldenzaal met speurhonden onderzoek in een trein. Volgens ProRail is er een dreigbrief binnengekomen en wordt er gezocht naar explosieven. De politie spreekt op dit moment alleen van een verdachte situatie. In de internationale trein naar Berlijn zaten 85 reizigers. Ze worden opgevangen door de hulpdiensten. De omgeving van station Oldenzaal is afgezet. De Turkse president Erdogan wil de relatie met Nederland en Duitsland herstellen. Dat heeft hij gezegd tegen Turkse journalisten. Volgens Erdogan zijn er signalen die erop wijzen dat de moeizame verhouding beter zal worden. Hij noemde Rutte een oude vriend. Erdogan is vooral tevreden met het verzet van Nederland, Duitsland en België... tegen de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De relatie met Turkije bekoelde begin dit jaar... toen het Turkse ministers werd verboden om in Nederland op bijeenkomsten te spreken. De oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Politie, Giltay, is ontslagen. Giltay heeft volgens de korpsleiding tienduizenden euro's onrechtmatig uitgegeven... onder meer aan luxe feesten in het Amstelhotel en op het SS Rotterdam. Ook deed Giltay privé-uitgaven met politiegeld. De politie deed aangifte van verduistering, valsheid in geschriften en oplichting. De exorbitante uitgaven van de KOR leidden ook tot een onderzoek... waarin de rol van oud-korpschef Bouwman werd bekeken... Daaruit bleek dat de politietop onvoldoende toezicht hield op de uitgaven. De politie in Noord-Holland heeft bijna 30 verwaarloosde honden uit een bestelbus gehaald. dieren zaten volgens de politie onder erbarmelijke omstandigheden in transportboxen. Tegen de eigenaresse van de bestelbus, een vrouw van 43, wordt proces verbaal opgemaakt. De politie vond het voertuig na meerdere meldingen over de honden. De 28 dieren zijn naar een tijdelijk opvangadres gebracht... waar ze door een dierenarts zijn behandeld. Het weer in het noorden enkele bui met kans op hagel of natte sneeuw. In de rest van het land blijft het zo goed als droog met af en toe zon. Morgen bewolkt en dan valt er regen die overgaat in natte sneeuw of sneeuw.